sluit mijn ogen en doe een wens Dat je hier nu naast me zit Omdat ik jou nog steeds aanbid Maar ik weet jij bent straks hier De zon die schijnt dus drinken we bier Al zitten er veel mensen om me heen Maar voor mij is het toch maar één Ik heb de zomer in mijn bol